Afgelopen avond waren er problemen met het communicatiesysteem C2000... door een storing in een Brabantse zendmast. Portofoons en mobilofoons waren vaak moeilijk bereikbaar. In plaats daarvan werden mobiele telefoons gebruikt. Om de communicatie tussen de verschillende hulpdiensten te waarborgen... zaten leidinggevenden van de politie, de brandweer en de geneeskundige dienst... bij elkaar in Tilburg. Volgens een woordvoerder is de bereikbaarheid van agenten op straat geen moment in gevaar geweest. Rond middernacht werkte C2000 in Brabant weer naar behoren. Burgemeesters vinden dat minister Opstelten zich te veel bemoeit met hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid. Een half jaar na de komst van de nationale politie zijn daar irritaties over, blijkt uit een rondgang van NRC Handelsblad. Sinds 1 januari zijn de 25 regiokorpsen opgegaan in de nationale politie. Sindsdien gaat de minister over de financiën, materieel inkoop en de arbeidsvoorwaarden. De burgemeesters bepalen de inzet van de politie. Ze waren van tevoren al bang dat de bemoeienis van de minister verder zou gaan en die vrees is volgens veel burgemeesters uitgekomen. In Tunesië wordt nog steeds gedemonstreerd na de moord afgelopen middag op een oppositieleider. In de hoofdstad Tunis probeert de politie demonstranten met traangas uiteen te drijven. De betogers keren zich vooral tegen de regeringspartij Ennahda, de Tunesische variant van de moslimbroederschap. De vakbonden hebben een algemene staking aangekondigd. Onder meer de luchthavens gaan plat. Er zal de komende dag geen vliegtuig in Tunesië landen of opstijgen politicus Mohamed Brahmi, leider van een seculiere partij, werd de afgelopen middag doodgeschoten voor de ogen van zijn vrouw en kinderen. Het weer, het wordt een zwoele nacht met minima rond 18 graden.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 She talking about why the f my ass ain't at home. Had to tell her I was stuck in some brand new business. I was all tied up. Told the girl I was late. I had to rhyme. I gotta be backstage at a quarter past nine. Telling me to change my mind. She like Britney Spears, baby, hit me one more time. I can't be late. girl's taking up my time. Had to hit her with a lie. I can't wait to freak same time I've been the bar it for me.